Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederlanders die nu nog vastzitten in Libanon... kunnen mogelijk nog mee op repatriëringsvluchten van andere landen. En als dat niet kan en er ook geen commerciële vluchten meer gaan... overweegt Nederland om zelf nog mensen op te halen als daar veel vraag naar is. schrijven de ministers Veldkamp en Brekelmans in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen weekend voerde Nederland twee repatriëringsvluchten uit. Aan boord waren ruim 200 Nederlanders en ruim 100 buitenlanders. Bij Israëlische luchtaanvallen in Jabalia in het noorden van Gaza zijn zeker 17 mensen omgekomen. Onder de doden zijn negen kinderen, meldt het Palestijnse Agentschap voor Burgerbescherming in Gaza. Eerder vandaag meldde het Israëlische leger dat het de stad had omsingeld... omdat Hamas daar bezig is met het opnieuw opbouwen van zijn infrastructuur. Jabalia is sinds het begin van de oorlog vaak gebombardeerd. Zo goed als alle inwoners van het gebied zijn gevlucht. Nederland gaat 400 miljoen euro investeren in de productie van drones voor Oekraïne. Defensieminister Brekelmans kondigt dat aan tijdens een bezoek aan Kharkiv. De drones worden voor een deel in Nederland ontwikkeld... en kunnen zowel op land als op zee worden ingezet. Brekelmans bevestigt ook dat de eerste 24 Nederlandse F-16's in Oekraïne zijn ingezet. het was een vol programma in de eredivisie vandaag. AZ heeft uit verloren van Fortuna Sittard met 0-1. Ajax kon een 1-1 gelijkspel in de laatste minuten toch nog ombuigen tot een 3-1 tegen FC Groningen. Feyenoord klopte FC Twente thuis met 2-1 en Go Ahead Eagles wonderruim van Heracles. Het werd 4-1. Heerenveen tegen Peck eindigde in een 1-1 gelijkspel.